Levi van Eck met het NOS-journaal. Ook de fractie van de VVD stemt unaniem in met het coalitieakkoord. Dat zei VVD-leider Jessugus zojuist... na afloop van een urenlange fractievergadering. Haar fractie had alleen wat textuele opmerkingen. Eerder stemden fracties van PVV, NSC en BBB al in met het coalitieakkoord... De presentatie daarvan is komende dag. Eigenlijk was het plan om het eindverslag van de informateurs... inclusief het akkoord tussen de vier partijen... voor middernacht naar de Tweede Kamer te sturen. Er komt steeds meer naar buiten over het concept regeerakkoord. Zo zou het onder meer gaan over de omstreden spreidingswet. De wet die bedoeld is om asielzoekers eerlijker over het land te verdelen... zou ongedaan worden gemaakt... In het onderhandelaarsakkoord zou ook staan dat de belasting op hotelovernachtingen weer omhoog gaat... en dat het eigen risico in de zorg meer dan gehalveerd wordt. PVV, VVD, NSC en BBB zouden verder de maximumsnelheid op de snelwegen weer willen verhogen naar 130 km per uur... en zou er een bezuiniging zijn ingeboekt van 100 miljoen euro op de publieke omroep. Veel minder dan sommige partijen hadden gewild. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een scherp voorwerp. Het gebeurde in een kleine stad in het noorden van het land. Volgens de politie zijn zes mensen gewond geraakt en met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De dader zou zijn slachtoffers willekeurig hebben uitgekozen. Over een motief is nog niets bekendgemaakt. Het aantal kinderen met kinkhoest is flink gedaald. Het aantal gevallen is gehalveerd en is daarmee weer bijna op het niveau van voor corona... Eerder steeg het aantal meldingen van kinkhoes tot het hoogste niveau in 10 jaar. Mogelijk omdat mensen tijdens corona weinig immuniteit opbouwden. Ook de dalende vaccinatiegraad speelde een rol. Het weer. in het noorden is het droog. In de rest van het land vallen buien. De temperatuur ligt rond de 13 graden. Ook de komende dag verspreidt over het land buien.